Ze zeggen doelen van Hezbollah te willen raken... en niet te stoppen totdat Hezbollah ophoudt met het afvuren van raketten. Er worden nu twee brigades opgeroepen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Dan heb je het ergens tussen de 4 en de 8000 mensen mensen totaal. En die komen dus bovenop het beroepsleger. Waarvan ook al een aantal brigades, waaronder ook commando's... vanuit Gaza zijn verplaatst naar het noorden van Israël. Dus eh, ja, al met al is er dan een behoorlijke troepenmacht op de been. Door de aanvallen in Libanon zijn al bijna 600 mensen omgekomen. Duizenden anderen raakten gewond. Hezbollah zegt dat ze doorgaan met raketten afvuren op Israël... zolang er een wapenstilstand in Gaza is. Arriva mag met treinen gaan rijden tussen Groningen en Zwolle. ProRail heeft daar toestemming voor gegeven. Vanaf eind dit jaar mag Arriva tijdens de ochtend- en avondspits twee keer heen en weer rijden tussen de steden. Het is een grote stap voor Arriva, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Arriva aast al jaren op een plek op het hoofdrailnet. De belangrijkste spoorlijnen van Nederland zijn dat. Ja, en door deze nieuwe stap gaat Arriva voor het eerst direct concurreren met de NS. Reizigers kunnen over een paar maanden dus kiezen voor een NS- of Arriva-trein. De vervoerder hoopt dat dat in de toekomst op meer plekken in Nederland zo is. país. En een Olympisch kampioen op de 100 meter sprint hoeft het niet alleen te doen met een gouden plak en bloemen. Julien Alfred krijgt in haar thuisland, St. Lucia, haar eigen dag. Vrijdag is het Julien Alfred Day op het Caribische eiland. Gisteren was de Olympisch kampioen voor het eerst sinds haar gouden plak terug op het eiland. En in haar toespraak bedankte ze de mensen uit haar dorp die haar altijd zijn blijven steunen. Ook als ze het moeilijk had. Ik denk I'm easy. It was truly really a rocky road. Many days I wanted to just give up, throw in the towel, and just say I'm done. But my village, those persons who are around me, I just want to say thank you. Overmorgen is het dus Julian Alfred Day op het Caribische eiland. Inwoners kunnen dan onder meer naar een gratis concert. Dan nog het weer. Nu vooral langs de kust buien. Later vanavond en vannacht gaat het overal flink regenen. Morgen een mix van wolken en zon en regen ook nog bij maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er ook vanmiddag op de A4 naar Amsterdam voor knopen de Nieuwe Meer... door werkzaamheden op de A10 Zuid. Op de A4 heb je daardoor 25 minuten oponthoud.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 Gevangenen in de EPN Vught hebben zeker anderhalf jaar lang stiekem met elkaar kunnen communiceren. Dat zegt een advocaat. Via de waterleiding in de cel zouden ze contact met elkaar hebben gehad. Inmiddels zou de EBI maatregelen hebben genomen. Het personeel van een Friese jeugdzorginstelling wordt niet vervolgd na aangiftes voor mishandeling. De instelling kwam vorig jaar in opspraak na een kritisch rapport. Daarin stond dat kinderen soms nachten in de isoleercel zaten. De directeur stapte op en de instelling is inmiddels gesloten. Het weer wisselvallig en af en toe een bui bij 16 graden.